uur. Mariette met het NOS Journaal. De nieuwe Britse premier Truss heeft in haar kabinet veel nieuwe mensen benoemd. Een paar ministers uit de ploeg van haar voorganger Johnson zijn gebleven... onder wie Ben Wallace als minister van Defensie en Kwasi Kwarteng... die eerst minister van Economische Zaken was en nu op Financiën komt. Bekendere namen en bondgenoten van Johnson als Dominic Raab en Priti Patel keren niet terug... Evenmin als Rishi Sunak, de laatste concurrent van Truss... voor het leiderschap van de conservatieven. In haar eerste toespraak als premier beloofde Truss onder meer om huishoudens en het bedrijfsleven te helpen met de hoge energiekosten. Ze zei ook te willen investeren in ziekenhuizen, scholen, wegen en breedbandinternet. De Oekraïense president Zelensky steunt demilitarisering van het gebied rond de kerncentrale in Zaporizhia. Atoomexperts van de VN zeiden gisteren al dat er dringend een veiligheidszone moet komen... en dat er maatregelen nodig zijn om een nucleair ongeluk te voorkomen. De experts willen daarover praten met Oekraïne en met Rusland... dat de kerncentrale in handen heeft. In Nieuw-Vennep in Noord-Holland heeft een brand een grote loods verwoest... waarin onder meer speciaalzaken voor vissen en vogels zaten. Alle dieren zijn omgekomen, meldt de brandweer. De vogelspeciaalzaak had onder meer veel papegaaien. Hoeveel dieren er precies zijn verbrand is niet bekend. Bij de brand in nieuw kwam veel rook vrij. Twee woningen in de buurt werden ontruimd, maar de bewoners zijn inmiddels weer thuis. Het Openbaar Ministerie verdenkt een man uit Heusden in Noord-Brabant... van het stiekem maken van naaktfoto's van kinderen. Het gaat om een leraar op een basisschool die sinds begin deze maand vastzit. Volgens het OM had hij de opnames niet gemaakt op de school waar hij lesgeeft... maar waar dan wel is niet bekend. Het weer, stevige regen- en onweersbuien en een graad of 16.